Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bijna de helft van de bedrijven heeft vorig jaar gebruik gemaakt van een steunmaatregel van de overheid. CBS heeft dat berekend. Het gaat om 48 van de bedrijven met twee of meer mensen in dienst. De loonsteun of NOW-regeling werd door de meeste bedrijven aangevraagd en dan het meest door horecabedrijven. Ook uit de dienstverlening, cultuur en sport kwamen veel aanvragen. Het CBS zag ook dat er bij de tweede lockdown minder aanvragen kwamen dan bij de eerste. Bij een zware kettingbotsing in Texas zijn zeker vijf mensen omgekomen. Zo'n 100 voertuigen botsten in de ochtendspits op elkaar bij de stad Fort Worth. De snelweg was erg glad geworden door ijzel. Reddingswerkers vrezen dat het aantal slachtoffers nog kan oplopen. Ze kunnen nog niet bij iedereen komen. Mensen die nog vastzitten in hun voertuig zouden onderkoeld kunnen raken. De Tweede Kamer wil een einde maken aan de jacht op konijnen en hazen. De dieren staan nu nog met de fazant, wilde eend en houtduif op de lijst van dieren waar vrij op gejaagd mag worden. Maar sinds vorig jaar staan het konijn en de haas op de rode lijst van bedreigde diersoorten. De Kamer wil ook meer geld voor de bescherming van de grutto en voor natuurbeheer door boeren. Het management van de Belgische muziekgroep K3 krijgt duizenden aanmeldingen van mensen die het nieuwe lid van de formatie willen worden. K3-lid Klaasje Meijer maakte deze week bekend de groep te verlaten. Haar opvolger hoeft niet per se blond of een vrouw te zijn. Er zijn bijna 9000 geïnteresseerden van wie een kwart man is. K3 maakt sinds 1998 in verschillende samenstellingen albums, films, musicals en tv-series. Bekende hits zijn Oya Lele en Oma's aan de top. Het weer nog, het wordt een heldere nacht. De temperatuur zakt naar min 10 tot min 15 graden. Lokaal kan het mistig zijn. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt zo'n min 2 graden bij een zwakke oostenwind.